te haak met het NOS De Europese Centrale Bank heeft vandaag opnieuw ingegriezen. Er is 529 miljard euro voor drie jaar uitgeleend aan banken in de eurozone. In december pompte de ECB voor het eerst zo'n omvangrijke langjarige lening in het financiële systeem. In Nederland leende alleen SNS Reaal anderhalf miljard euro. Voor de kust van Nigeria hebben piraten de kapitein en een bemanningslid van een Nederlands wachtschip ontvoerd. Het schip is van de Groningse reder Sea Trader. De 14 bemanningsleden werden gistermiddag door de piraten beroofd. De kapitein en een hoofdwerktuigkundige werden meegenomen. Het zijn allemaal Russen. De rederij maakt zich grote zorgen, want sindsdien is er niets meer van de ontvoerde bemanningsleden gehoord. De politie is op het oude terrein van de Hells Angels in Amsterdam een zoekactie begonnen. Het terrein is afgezet met zwarte doeken. Er zijn speurhonden aanwezig en er staat een graafmachine klaar. Waarom de politie een zoekactie is begonnen is niet duidelijk. Hells Angels vertrokken er onlangs omdat de gemeente er woningen op wil bouwen. Minister Schippers van Volksgezondheid en het Korps Landelijke Politiediensten zijn genomineerd voor de Big Brother Awards. De prijzen worden jaarlijks door de burgerrechtenbeweging Bits of Freedom uitgereikt aan mensen of instellingen die de privacy schenden. Minister Schippers is genomineerd omdat ze bezwaren tegen het elektronisch patiëntendossier ter zuiden zou hebben geschoven. Het KLPD omdat de politie volgens de jury omstreden afluistersoftware gebruikt. De Big Brother Awards worden volgende week uitgereikt. Porsche geeft zijn werknemers een extraatje van 7600 euro. De Duitse autofabrikant verkocht vorig jaar een recordaantal van bijna 120.000 auto's. En daarom krijgen de werknemers die onder de CAO vallen 7600 euro of ze nu in de keuken werken of als ontwerper. In Duitsland is het minder gebruikelijk dan in Nederland dat vrijwel alle werknemers onder de CAO vallen. Daardoor krijgen niet alle 14.000 Porsche medewerkers de bonus.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 Hey, ik wou Albert-Jan en eh, Roy Haldeman eh, bedanken voor het vorige uur. Met de vijf of zes kinderen die ik hier in de studio zag. Ja. De Kids Adventure Week. Ik wist niet dat die voor zoveel kinderen had, joh. Ja, ik, ik, wist niet dat Roy ook zoveel kinderen had. Ja, Roy ook Roy, welke, welke waren van jou en welke waren van Albert-Jan? allemaal van Rooi. Eh, die allemaal van Roy? Ja. Behalve die ene rode die ertussen, die was van Albert Jan. <laughs> nee, dat is gemeen. Nee, leuk initiatief, absoluut. Ja, heel fijn. Zo wij hier in de voorjaarsvakantie. Wij gaan ons nu bezighouden met, uh, nostalgie, met vinyl. En eh, zoals Ik vind het wel mooi, hè? Wat? De, de echte jonge, nieuwe eerste generatie die op de radio kan. Ja. En dan meteen erachteraan lekker oude plaat uit 1957. Tenminste, van de musical uit 1957. Ja, maar de plaat is wilder. De plaat is uh, wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan u meenemen naar 1961. In 1957 inderdaad kwam eh, het verhaal als musical op Broadway. Uh, werd 732 keer uitgevoerd, hè? Ja, op Broadway zelf. Ja, en dat was een gigantisch succes. 1961 stelt u voor de West Side van New York. Eh, een eh, arbeidersbuurt, een toch niet al te mooie buurt ook natuurlijk. Eh, arbeiderswijk zou je kunnen zeggen, waar de jeugdbendes, en god, waar hebben we dat meer gehoord? Waar, <laughs> waar de jeugdbendes... <laughs> het vorige uur. ja, waar de jeugdbendes het voor het zeggen hadden. De Sharks en de, en de, de Clarks, geloof ik, als ik het goed heb onthouden. En ehm, een rivaliserende jeugdbendes, één bestaande uit blanken en de andere bestaande uit Puerto Ricanen. Want dat was toen in Amerika het grote eh, issue natuurlijk de, van de gastarbeiders. Met legendarische muziek geschreven door Leonard Bernstein. Groot componist en dirigent. Eh, met ehm, een, een, een, eh, even kijken, wat moet ik ook weer zeggen? Ja, Steven Sondheim schreef het verhaal. En er werd natuurlijk in 1961 een film van gemaakt. En die film, dat is nog steeds een klassieker. Hij is meer dan 50 jaar oud. En het blijft een prachtige film om te zien. Ik eh, kan me herinneren dat ik toen 14 jaar oud was. Dat hij uitkwam. Eh, nee, 13 jaar zelfs. Nee, 14. Want dat was in 62 dat ik hem zag. Hij kwam uit in 61. Ja. 62 dat ik hem in Nederland zag. In de prachtige bioscoop Cinema Palace in Haarlem. In de Grote Houtstraat. Bestaat helaas niet meer. Nee, maar sinds kort pas hè? Ja, wat was, dat toch, wat was dat een mooie bioscoop. Absoluut. Echt zo'n echt nostalgisch filmtheater. En daar zag ik hem voor het eerst als jochie van 14. Ik weet me te herinneren, dames en heren, dat ik bij het eind van de film jankend naar buiten kwam. Wat was dat? Emotioneel. de Sharks en de Jets. De Jets, ja, sorry. De Sharks en de Jets. Ja, je hebt voor mij helemaal gelijk. Ik heb het net voor mijn neus staan. En ik, ik zie het allemaal. Ik zeg het nog verkeerd ook. De Sharks en de Jets. De Jets waren de blanken en de Sharks, dat waren de Puerto Ricanen. Ehm, Natalie Wood speelde de hoofdrol in de film als Maria. Ehm, Richard Beimer deed de rol van eh, Tony. Dan hadden we nog eh, Russ Temblin, eh, Rita Moreno, die het liefje was van een van de Sharks. En de Griekse Amerikaan George Shakiris, die de leider van de, van de Sharks speelde. Uh, nou, ben, ik even zijn naam vergeten. Maar daar komen we ongetwijfeld uh, komen wel weer op. Nou, Bernardo Núñez? Bernardo, ja. Bernardo, Bernardo Núñez. Bernardo, dat was hem, ja. Nou, hoe gaan we het doen? Eh, we gaan de wedstrijdstory op twee manieren... Want daar gaat het natuurlijk allemaal over. Eén keer vooruit en één keer achteruit. Nee, we gaan hem op twee manieren behandelen, dames en heren. We draaien voor het nieuws draaien we, eh, veel uit de originele soundtrack van, eh, uit 1961 dus. Maar er is ook door de componist zelf, Leonard Bernstein, een remake gemaakt. Een nieuwe opname van de muziek gemaakt. Eh Ehm, met onder andere grootheden als Kiri Tekanawa, met Jorge, eh, José Carreras, met Tatjana uh, eh, Travanos, of Trojanos moet ik zeggen, eh, Kurt Ullman ook, en verder Marilyn uh, Horn, Marilyn Horn. Prachtige remake die gemaakt is, ook een, een tv-documentaire van geweest. fantastische dubbelplaat met dus de muziek van de West Side Story opnieuw uitgevoerd. Maar dan onder de leiding van uh, eh, Leonard Bernstein. Dat doen we het tweede uur. Dus het eerste uur gaan we gewoon bezig met de film. De original soundtrack van de motion picture West Side Story. En we beginnen natuurlijk met die prachtige opening. is dan die fantastische opening uit de film The West Story. Een film die in Amerika miljoenen opbracht. Ehm... 43,7 eh, miljoen om precies te zijn. En dat in 1961. Dus reken dat dus om naar vandaag de dag. Dat is nogal wat. 43,7 miljoen dollar bracht hij op in eh, Amerika. Eh, werd onderscheiden met Oscars, waaronder die van beste film. En in 1997 werd de film vanwege het historische, culturele en eh, esthetische belang eh, opgenomen eh, ter, voor conservering in het National Film Registry van de Amerikaanse Library of Congress. Nou, ehm, het, was inderdaad, natuurlijk, het was inderdaad een, een, een gigantisch succes. En die film stond echt model voor heel veel wat daarna is gekomen. Het was een dansfilm, dat moet je je natuurlijk ook wel even voorstellen. Want alle vechtscènes en zo die erin voorkwamen tussen die jeugdbendes werden allemaal gedanst. Dat was allemaal ballet. En dat, was, nou, dat stond zeker ook al voor die jaren op een zo hoog niveau. Dat was echt verschrikkelijk mooi. Goed, West Side Story. Ik ga niet te veel praten, ehm, want u hoort er heel veel muziek van. En ik wil uit die originele soundtrack toch wel een paar hele grote hoogtepunten laten horen. En het volgende wat we gaan doen is de Jet Song. When you're a jet, you're a jet All the way from your first cigarette To your last dying day When you're a jet, let them do what they can You've got brothers around You're a family man You're never alone You're never disconnected You're home with your own companies expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a gent, you stay away. Now, I know Tony like I know me, and I guarantee you can count him in. In, out, let's get cracking. Where you gonna find Bernardo? It ain't safe to go into PR territory. He's the dance tonight at the gym. Yeah, but the gym's neutral territory. Hey, Rab, I'm gonna make nice with him. I'm only gonna challenge him. Great, Daddy-O. So listen, everybody dress up sweet and sharp. Meet Tony me at the dance at the 10. And walk tall. We always walk tall. We're jets. The greatest. When you're a jet, you're a top cat in town. You're a gold medal kid with a heavyweight crown. When you're a jet, you're the swingin'est thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The jets are in gear. Our cylinders are clickin' The shots are still clear. Cause Just like a bat out of hell. Someone gets in our way, someone don't feel so well. Here come the jets, little world, step aside. Better go underground, better run, better hide. We're drawing a line, so keep your noses hidden. We're hanging a sign, said visitors forbidden, and we ain't kidding. Here come the jets, yeah, and we're gonna beat every last bugging gang on the whole fucking street, on the whole fucking. verhaal was eh, eh, zeer los eh, gebaseerd op, de, eh, op het verhaal van William Shakespeare uit, de 15e eeuw of 16e eeuw. het drama van natuurlijk Romeo, Romeo en Julia. Dat verhaal werd eigenlijk een beetje losjes geïnterpreteerd in het verhaal van de West Side Story. Het ging over de twee rivaliserende jeugdbendes, de Sharks en de Jets. En daardoor heen liep het prachtige liefdesverhaal van Tony en Maria. Tony was een van de Jets en Maria was het zusje van de leider van de Sharks. Dus dat was natuurlijk een, eh, dat werd een, een heftig gebeuren. Ehm, nou, u kent het verhaal ongetwijfeld. Eh, uiteindelijk moet Tony het met de dood bekopen. Nadat eh, hij zelf per ongeluk de broer van Maria heeft vermoord. en tijdens een gevecht. Nou ja, dat is een, een hele drama. Ehm, ze ontmoeten elkaar op een gegeven moment in de gym. Dat is dan dus een sportzaal, zeg maar. Daar waren dan op zaterdagavond dansavonden. Daar ontmoeten Tony en Maria elkaar. En dat resulteerde in het prachtige nummer. Ehm, ik weet niet wie het zingt. Het zijn niet, uh, het zijn niet Natalie, Natalie Wood en Richard Bymer. Die zingen het niet. Ehm, ik weet zo gauw niet wie het wel gezongen hebben. Want ze hebben dus andere stemmen eh, de, de zang laten doen. Dat hebben die twee acteurs niet zelf gedaan. Ehm, volgens mij tenminste niet. En we gaan luisteren naar het prachtige Maria. Tony en Maria. the most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria. Maria. just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud, and there's music playing. It's soft and it's almost like praying Maria I'll never stop saying Maria and it's almost like praying, Maria. I'll never stop saying, Maria. ja Prachtig dus. Ehm, maar wat ik al zei, klopt inderdaad. De, de stemmen die eh, werden dus inderdaad eh, eh, opnieuw ingezongen. Door geschoolde zangers in dit geval. Ehm, Maurice, wie waren het ook? Oh, jij bent nog... Sorry, hij is aan oh, wat, wat stom. Hij is natuurlijk... <laughs> Hij lag... Eh, nee, maakt niet uit hoor. Ik eh, kan het je vertellen, de zang eh, van uh, Richard Bijmer, ja, werd ingezongen Tony door, dus. ja, door Tony, werd ingezongen door Jimmy Bryant. Ja. En Natalie Wood werd ingezongen door Marnie Nixon, een klassieke sopraan. Ja. En ja, Sol Chaplin en Johnny Green hadden de regie over de muziek. Die waren al lang van plan om dus uh, eh, stem te vervangen. Ja, Woods de stem, de stem te vervangen. Want zij dacht dat het grootste gedeelte van de stem gebruikt zou worden. Alleen de hoge noten niet. Nee, nee. Maar dat eh, gebeurde dus toch wel. Ja. Maar je hebt nog meer zangers. Zangeressen. Zoals, Russ Tamlin. Ja. Die werd eh, vervangen door Tucker Smith in de Jetson. Ja. En ehm, Rita Moreno en dat is haar eh, zangpartij in de Boy Like That. Werd opnieuw ingezongen door jazzzangeres Betty Bond. Ja, ja. Dus zo zie je dat al die stemmen eh, natuurlijk... Maar dat, werd, dat zal... Moreno is wel te horen op het volgende nummer zelf. Te ja, dan zingt ze wel zelf. Ja. Dat is wel leuk. Nou, het volgende nummer is weer een van die klassiekers. Want eigenlijk alle songs die er in die film zaten waren, waren gigantische hits. En natuurlijk ook klassiekers. Nog steeds trouwens, want het is zo, zo merkwaardig. Of leuk eigenlijk dat het verhaal van die Story nog steeds leeft. Alsof het gisteren gemaakt is. Er is zelfs een paar jaar geleden nog weer een Nederlandse versie van de musical uh, eh, West Side Story gemaakt. Je kan eh. gewoon in de, winkel de DVD kopen. Ja, dat, eh, die, ja, de film of de dus- Blu-ray zelfs. Ja, ja, want dat moet ik ook nog eens doen. die film is dus officieel geconserveerd. Hè? Die is, behoort dus gewoon tot het Amerikaanse cultuurgoed. Dat is, dat is heel belangrijk. Dat zo'n film dus echt... Eh, normaal neemt een film natuurlijk wel af in kwaliteit. Maar dat hebben ze bij de West Side Story dus wel voorkomen. Goed, we gaan voor luisteren naar het nummer dat plaatsvindt in de gym. En dat is een prachtig eh, verhaal en het heet America. Puerto Rico, my heart's devotion. ocean. Always the hurricanes blowing. Always the population growing. And the money owing. And the sunlight streaming. And the natives steaming. I like the island Manhattan. I know. first coffee in America. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I'd have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America. Wealth in a room in America. of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. here De enorme dansmanifestatie die eh, geladen was met spanning. Omdat natuurlijk de Jets en de Sharks tegenover elkaar staanden. Maar eh, ze hadden wel afgesproken dat eh, de gym, dus de sportzaal zeg maar, dat was neutraal terrein. Daar mochten ze allebei komen. Zonder dat daar dan gevechten uitbraken. En op straat, ja, daar was de machtsstrijd natuurlijk wel. En tijdens dat dansen, wat hier dus gebeurde, die, die in Amerika en ook daarvoor voor Dance at the Gym. Daar ontmoet Tony dus eh, Maria. En dan is het gelijk natuurlijk een vonk. Nou, zeg maar rustig, een vlam die oversloeg. Eh, en het zou een heel dramatisch gevolg krijgen. Eh, maar u kent ongetwijfeld het verhaal. Ehm, tijdens die dans in de gym wordt dus uh, stiekem afgesproken tussen Tony en Maria. En dat kan natuurlijk helemaal niet, want Maria is het zusje van Bernardo, de leider van de, van de Sharks. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is een verboden liefde, een soort Romeo en Julia verhaal. Een verboden liefde, want dat mag niet. Een jet gaat niet met een shark meisje. Dat kon, dat kon niet. Maar het gebeurt natuurlijk toch, want liefde is blind. Hè? klinkt dat mooi. Goed, eh, ze spraken dus stiekem af ehm, dat Tony Maria zou ontmoeten in de nacht. Oftewel, tonight. nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Always you, every thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be you and me. Thank you. A miracle would happen I know now I was right Or oh, here you are And what was just a word is a star. wild and bright, going mad, shooting sparks into space. Today the world was just an address, a place for me to live in, no better than alright. But here you are, and what was just a word is a star. Wat een prachtig. Dan zit je al met tranen in je ogen als je dit zit. Je, je ah, jij zit al met tranen in je ogen? Nee, je, zit al, je ziet die scène gelijk voor je. Dat, dat Maria die staat op het balkon van haar huis. En Tony staat dan op straat en dan staan ze dit zo te zingen. Dus dat is eigenlijk net zo'n soort balkonscène als dat je ook in, in Romeo en Julia hebt. En die zit hier dus ook in. Op die manier. Prachtig gedaan. Tony en Maria Tonight. Um, de, de gevechten van de, de Sharks en de Jets worden natuurlijk eh, in, probeert men natuurlijk te voorkomen. En er is één agent in eh, de Westside die eh, dat altijd probeert. En die wordt dan ook door de Jets op genadeloze wijze in de maling genomen. Dat is mijn telefoon. Nou, ik denk, wat hoor ik nou weer? Staat die platen vast te loeien? Nee, of... nee dat, is, dat is mijn <laughs> telefoon. Maar ik kan hem zo gauw niet uitzetten. Ik had hem even stil moeten zetten. Komt straks wel. goed la la. Het houdt vanzelf op. nou, laten we <laughs> lekker doorgaan. We gaan verder met G Officer Kroepke. Dit here kindly, Sergeant Krupke. You gotta understand, it's just our bringing key that gets us out of hand. Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks. Golly Moses, naturally we're punks. Gee, Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us there is good. There is good. There is good. There is good. There is untapped good. Like inside the worst of us is good. That's a touching good story. Let me tell it to the world. Just tell it to the church. And God. will Dear, kindly judge your honor, my parents treat me rough with all their marijuana. They won't give me a puff. They didn't want to have me, but somehow I was had. Leap on lizards, that's why I'm so bad. Right, Officer Captain Aurelia Square. This boy don't need a judge, he needs an analyst care. It's just his neurosis that ought to be coined. He's psychologically disturbed. I'm disturbed. We're disturbed. We're disturbed. We're the most disturbed. Like we're psychologically disturbed. Hey, hey! In the opinion of Escort, this child is depraved on account he ain't had a normal home. Hey, I'm depraved on account I'm deprived. So take him to a head shrinker. You. Who, me? Head shrinker. My daddy beats my mommy, my mommy clobbers me. My grandpa is a commie, my grandma pushes tea. My sister wears a mustache, my brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess. Yes, Officer Kopke, he shouldn't be here. This boy don't need a couch, he needs a useful career. Society's played him a terrible trick unsociologically sick. I am sick. We are sick. We are sick. We are sick. Sick. Sick. Like we're sociologically sick. <laughs> In my opinion, this child does not need to have his head shrunk at all. Juvenile is purely a social disease. Hey, I got a social disease. So take him to a social worker. Which way? That way. Dear kindly social worker, they tell me get a job, like be a soda jerker, which means like be a slob. It's not I'm antisocial, I'm only anti-work. Glory, Oski, that's why I'm a jerk. Officer Kropke, you've done it again! This boy don't need a job, he needs a year in the in. It ain't just a question of misunderstood. Deep down inside him, he's no good. I feel good. We're no good. We're no good. We're no earthly good. Like the best of us is no good. The trouble is he's lazy. The trouble is he drinks. The trouble is he's crazy. The trouble is he stinks. The trouble is he's growing. The trouble is he's grown. Grumpy, we got troubles of our own. Officer. Cause no one wants a fella with a social disease. The officer Grumke, what are we to do? The officer Grumke, grump you! The Jets, the. Uh... Eh, meneer eh, de politieagent officer Krupke in de malingname. Ehm, het is wel een verhaal. Er zijn inderdaad nog wel wat veranderingen gedaan in de liedteksten eh, van deze musical. Omdat natuurlijk in die tijd de censuur nog uh, hoogtij speelde. Grote rol in de Hollywoodfilms. Dus schuttingtaal en scheldwoorden die werden er eh, werd het eruit gehaald. Maar wedstrijd Story gaat over jeugdbendes. Dus zelfs woorden van fuck en shit mogen niet gebruikt worden? Daar nou, mocht, fuck! Nou, nou, ik denk, ik denk ze die toen nog niet eens... is een shitzooi! Ja. En de tekstschrijver Steven Sondheim wilde de taal van de straat op toneel brengen. Hij was aanvankelijk van plan om zelfs woorden als fuck en shit te gebruiken. Maar dat ging zelfs de producenten van de toneelversie te ver. Fuck, dat vind ik jammer. Houd toch je mond, jij. Um, Ernest Lehman moest echter een aantal die teksten aanpassen om de film door de censuur te krijgen. Eh, de jetsong zingen de jets in het theater. When you're a jet, your split hits the fan. En dat mocht helemaal niet. Dan ben Your spit hits the fan. Spit hits the fan, ja. Dat is de ventilator. Ja. Eh, ja. dat, dat werd vertaald in When you're a jet, <laughs> let them do what they can. Ja, want dat, dat eh, was allemaal een beetje te grof. En Amerika was toen zo mogelijk nog huigelachtiger dan toen Dan, eh, dan nu. Wat moet ik zeggen? Goed, Maria is stapelverliefd op Tony. En Tony wil met haar trouwen. En dat wil natuurlijk niets liever. Maar dat wordt allemaal in de weg gelegd door die veten tussen de Sharks en de Jets. Maar Maria die werkt in een, in een, in een winkel. En daar verkopen ze bruidsjurken. En dan krijg je die prachtige serie, dat scène dat eh, Maria een bruidsjurk aantrekt. Zichzelf voor de spiegel ziet en dan zingt I Feel Pretty. En mooi was ze. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel and so pretty. pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine and so pretty. Miss America can just resign. La la la la la la la la. See the pretty girl in that mirror there. What mirror? Where? Look at that attractive girl be. Which? What? Where? Who? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. Such a pretty me. Such a pretty me. I feel stunning. I feel stunning. and, and Francine, c'est Francine, la granny, la grandine, and that's for I love, We gaan verder, dames en heren. Westside Story, daar hebben we het vandaag over. En voor het nieuws, het eerste uur draaien we dus de originele motion picture eh, soundtrack. En na het nieuws gaan we de remake draaien van Leonard Bernstein. Die, die in de negentiger jaren ongeveer, dacht ik, ja, ik geloof dat het in de negentig jaar was, maar dat kijk nog even na. Uh, die die toegemaakt heeft eh, met beroemde operastemmen in de, in de, in de, op, in de zangpartijen, zou moet ik het zeggen. Goed, we gaan verder naar One... Eh, eh, one Hand, One Heart. mooie muziek. We gaan eh, snel verder, want eh, ja, ik wil nog veel meer moois draaien. Van eh, dit, deze original sound, motion sound picture ehm, soundtrack moet ik zeggen. Volgende stuk heet Quintet. Hier zijn ze weer. The Jets are gonna have their day tonight. The Jets are gonna have their way tonight. The Puerto Ricans grumble. Fair fight, but if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no rumpus, no tricks, but just in case they jump us, we're ready to mix tonight. We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball gonna get it tonight The more they turn it on the harder they fall. Well, they began it. Well, they began it. And we're the ones to stop them once and for all. Tonight. Anita's gonna get her kicks tonight. We'll have our private little mix tonight. You're walking hot and tired, the poor dear. Don't matter if he's tired, as long as he's here. Tonight, tonight, won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight, I'll see my love tonight, and for us stars will coming out on top tonight. We're gonna watch Bernardo drop tonight. That Puerto Rican punkle go down, and when he's hollered uncle, we'll tear up the town. We'll be it back to you, boy. Right. You're gonna flatten him good. Right. One, two, three. One, two, three. And then we'll have us a ball tonight. Eh, u weet het verhaal natuurlijk. Eh, dit is allemaal zo'n beetje de voorbereiding van het grote gevecht. Dat gaat plaatsvinden eh, tussen de Sharks en de Jets. Waarbij Tony ehm, per ongeluk Bernardo doodsteekt. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling geweest. Want het was besloten de broer van zijn liefje. Eh, Chino, een van de Sharks, was natuurlijk ontzettend verliefd op Maria. En de Sharks wilden eigenlijk dat Maria met hem ging. Maar ja, Maria hield nu helemaal van Tony. Chino, eh, die kan de dood van Bernardo niet verkroppen. En eh, die schiet dus... Terwijl Tony en Maria elkaar na afloop van het verhaal ontmoeten, na afloop van het gevecht, schiet die Chino, die schiet Tony dan dood. En dat is dan het... Uh, het, uh, de aanleiding tot het prachtige slot. Maar zover zijn we nog niet. Want ik wil eerst graag voor u laten horen het prachtige liedje Cool. You want to live in this lousy world? Play it cool. I want to get even. Get cool. I want to bust. Bust cool. I want to go. Go cool. boy, boy, crazy boy. Get cool, boy. Got a rocket in your pocket. Keep coolly cool, boy. Don't get hot, cause man, you've got some high times ahead. Take it slow, and daddy-o, oh, you can live it up and die in bed. Crazy boy, stay loose boy. Breeze it, buzz it, easy does it. Turn off the juice boy. Go mad go, but not like a yo-yo schoolboy. Just play it cool Easy action. Shh. Cool it, Arab. Cool it. Cool it. Come, <laughs> come, dancing. Turn off the juice box. af, moeten hem helaas afbreken, want de tijd dringt ons daar alweer toe. Eh, en ik wil toch het, slot, het ontroerende slot. Tony is zojuist neergeschoten door uh, Chino met een revolver. En Maria die ziet hem daar liggen, zo op dat, op dat plein waar dat, dat gevecht plaatsvond heeft. En dan krijg je die prachtige slotscène. En je kan je voorstellen, ik, ik als jochie van 14 toen ik dat zag, met tranen in mijn ogen de bioscoop uitkwam. Tony mag, lag stervend op de grond. Maria knielde over hem heen. Met haar witte jurk vol met bloedvlekken. En toen zongen zij Somewhere. There's a place for us Somewhere a place for us Peace and quiet and open air wait for us somewhere. somewhere we'll find a new way of living. There's a place for us, a time and place for my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there somehow. ja, je past nog even stilte achter. Dat klopt. He? Een kleine stilte, dat mag, dat mag gewoon. Au. Oh, die hadden we al, sorry. <laughs> ik denk, we doen het nog even. Goed. Nou, het tweede uur, dames en heren, gaan we vullen met dezelfde muziek. Maar dan in een eh, versie van ongeveer 30 jaar later. Ehm, Leonard Bernstein, die eh, de muziek schreef, voerde toen eh, de muziek nogmaals uit. En dat werd uitgebracht op het label van de Deutsche Grammophon Gesellschaft. Dus dat is het beroemde klassieke label. Ehm, en dat is, dat is fantastisch. Dus u krijgt straks die muziek allemaal nog een keer te horen. Nu alleen in een andere versie. De opvattingen dus van Leonard Bernstein zelf. Met eh, fantastische zangers daarbij. Zoals uh, Kiri Tekanawa, de sopraan. Dan hadden we José Carreras. Uh, Tatjana Trojanos doet mee. Kurt Olmen doet mee. En Marilyn Horn. Die doen de solo partij. Zang, zangpartijen dus. Nou, dat gaan we na het nieuws gaan we dat dus doen. Dus krijgt u nog een keer de West Side Story.